straat in wie hebben wij jou gezien. Jij was toen maar amper negen jaar, je had blond krullend haar. Dikwijls liep je mee, knus tussen ons twee, hoe lang is dat geweest? Klein jij bent nu al minstens 19 en heel mooi om te zien. Maar voor ons bleef jij dat kleine ding dat met ons wandelen ging. Het is heel lang voorbij, dat is er voor zij, dikwijls denken wij. Klein